714, live the line. Maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. Quality, I possess, Don't say I'm fresh. When my voice goes through the mesh of the mic. microphone that I am holding. Copywritten lyrics so they can't be stolen if they all snap. Don't need the police to try to save them, your voice is sick. So be. stay off my back or I will attack. And you don't want that. style and give me grace. God put a smile upon my face.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 moet met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Van der Laan heeft vannacht het Maagdenhuis bezocht... en gesproken met de studenten die het gebouw van de universiteit sinds gisteravond bezet houden... Bij zijn vertrek zei Van der Laan dat er een vreedzame uitzetting komt. Vergelijkbaar met die van het Bungehuis afgelopen dinsdag. Wanneer is niet duidelijk. De studenten eisen meer democratie bij de universiteit. Bouwbedrijf Heijmans heeft een moeilijk jaar achter de rug. Het nettoverlies kwam uit op 47 miljoen euro, terwijl er een jaar eerder nog 2 miljoen winst werd gemaakt. De omzet liep terug met 6 procent. Vooral bij de bouw van wegen gaat het slecht. De concurrentie is groot en er wordt te weinig verdiend. Heijmans zegt dat de woningbouw wel aantrekt. Bij de Botlekbrug over de Oude Maas is al het weg- en scheepvaartverkeer stilgelegd. Aanleiding is een aanvaring vannacht. Een schip voert tegen de brug aan, waardoor die niet meer dicht gaat. Het is nog onduidelijk hoe lang het weg- en scheepvaartverkeer gestremd blijft. De omzet van supermarktconcern Ahold is afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven, op bijna 33 miljard euro. De winst lag op bijna 600 miljoen. Het bedrijf heeft in Nederland meer promoacties gedaan om klanten naar de Albert Heijn te krijgen, bijvoorbeeld het sparen voor kristalglas. Het marktaandeel van de supermarkt steeg in 2014 naar ruim 34 procent. Verder deed webwinkel bol.com het goed. In de Amerikaanse staat Georgia is een executie uitgesteld vanwege het winterweer. Een 47-jarige vrouw zou ter dood worden gebracht, maar door de sneeuwbuien was dat niet mogelijk. Wat het probleem precies was, is niet bekendgemaakt. De dodelijke injectie staat nu gepland voor maandag. De vrouw heeft de doodstraf gekregen omdat ze in 1997 haar man vermoordde. Het weer van het westen uit neemt de bewolking toe en volgen buien. In het oosten zijn er eerst nog opklaringen. Met temperaturen rond het vriespunt kan het nu nog lokaal glad.